Freddy van met het NOS-journaal. Steven Paddock, de schutter die een bloedbad aanrichtte in Las Vegas... heeft geprobeerd kerosinetanks van het vliegveld op te blazen. Dat ligt ongeveer een halve kilometer verderop. Volgens de sheriff van Las Vegas was er maar een kleine kans... dat Paddock in zijn opzet had kunnen slagen. Maar uit voorzorg zal toch worden gekeken of de opslag beter moet worden beveiligd. Bij de aanslag vielen 58 doden en raakten 546 mensen gewond. De schutter pleegde zelfmoord voor de politie hem bereikte in de hotelkamer van waaruit hij schoot. Wat zijn motief was, is onduidelijk. Zo'n 7000 mensen hebben vandaag afscheid genomen van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. Die overleed vorige week. In het concertgebouw konden mensen langs de kist lopen en er lagen condoleanceregisters. Het concertgebouw is een uur langer opengebleven dan gepland om alle mensen die in de rij stonden de gelegenheid te geven van der Laan de laatste eer te bewijzen. Eberhard van der Laan was 62 jaar. De minister van Justitie Blok vindt het niet goed dat daders TBS kunnen ontlopen door niet mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek. Dat schrijft hij na Kamervragen over de zaak Anna Faber. Volgens Blok krijgen daders op die manier niet de behandeling die ze nodig hebben voor terugkeer in de samenleving. Hij wijst er wel op dat er al een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer ligt waarin rechters meer mogelijkheden krijgen om ook tbs op te leggen naast een gevangenisstraf. Met die wet mag het OM medische gegevens van verdachten opvragen bij bijvoorbeeld psychiaters. Ook als de verdachte een psychiatrisch onderzoek weigert. Een petitie waarin een onderzoek naar het systeem wordt geëist... is sinds gisteren al door bijna 250.000 mensen ondertekend online.